zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van een stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van einde. we meer verwensen. Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven van nooit tevreden mensen om je heen. Het egoïsme als maar nummer één. Maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen. Geluk is simpel, dat geldt algemeen. De doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van mijn stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van einde wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen, in alle regionen, vaak onder doodgewonen. De wijsheid die geluk voor ogen heeft, en iedereen voldoende kansen geeft. Om in dit korte leven elkaar geluk te geven, gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft. De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van mijn stuk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen van eindeloos geluk.